9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Bij de brand in een flat in Londen zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. De brandweer vreest dat het gebouw van meer dan 20 verdiepingen zal instorten. De oorzaak van de brand is niet bekend. Volgens berichten brak de brand vannacht uit op een van de onderste verdiepingen. Daardoor is het voor de hulpdiensten lastig om naar binnen te gaan. De Londense brandweer vreest dat er nog meer mensen in de flat vastzitten. Het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven is echo's en andere medische foto's kwijtgeraakt. Het gaat om beelden die zijn gemaakt tussen 25 januari en 8 juni. De beelden waren digitaal opgeslagen, maar een deel van dat systeem is gewist. Een crisisteam onderzoekt hoe dat heeft kunnen gebeuren. Een extern bedrijf gaat proberen de beelden terug te halen. Patiënten van wie beeldmateriaal verloren is gegaan ontvangen daarover een brief. Mogelijk moeten sommige onderzoeken in het Maxima Medisch Centrum opnieuw worden gedaan.

200 democratische leden van het Amerikaanse congres starten een rechtszaak tegen president Trump. Hij profiteert van zakelijke deals die buitenlandse regeringen met zijn bedrijven sluiten en dat is volgens de democraten in strijd met de grondwet. Trump heeft de leiding over zijn zakenimperium overgedragen aan zijn zoons, maar hij is nog steeds eigenaar. dat betekent bijvoorbeeld dat hij eraan verdient als buitenlandse diplomaten in zijn hotel slapen. Eerder deze week begonnen aanklagers in Maryland en Washington D.C. al een vergelijkbare rechtszaak. Trump en het Amerikaanse ministerie van Justitie noemen die aanklacht ongefundeerd. Het weer, een warme, zonnige dag wordt het vandaag... met de temperatuur van 20 graden aan zee... tot 25 hier en daar in het zuiden. Morgen met 24 tot 30 graden nog warmer... maar later op de dag wel kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste dagelijkse files in de Randstad zijn bezig op te lossen. Maar wel een ongeluk nu op de A9, Alkmaar-Amstelveen. Bij Beverwijk-Oost, 5 kilometer file. Alleen de vluchtstrook is nog open. Er was ook een ongeluk op de A10 Zuid tussen de knoppen de Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer richting Den Haag. Maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. Op de A27 Breda-Utrecht nog langzaam rijden tussen knop het Gorkum en Noorderloos. En op de N44 een paar minuten vertraging van Den Haag naar Wassenaar bij Wassenaar.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 I just wanna be part another day falls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 何好？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 couldn't believe what I've become. bachi mask Highest floor of the Bowery, and I was high enough. but I know when I'm done. should've somewhere, but I do not really care. Cause as long as it is there,